Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote groep boomklimmers van het Sterrenbos heeft geen straf gekregen. Ruim 40 activisten klommen begin dit jaar in een bos bij Born, Limburg. Ze wilden de kap voorkomen. Een autofabriek wil uitbreiden en daarvoor moest de zaag in het bos. De rechter zegt dat de activisten schuldig zijn, maar ze hoeven geen boete te betalen of de cel in, vertelt deze verslaggever van L1. Maar de rechter die luisterde goed naar ehm, de verhalen van die demonstranten. En die zeiden van ja luister maar, wij willen demonstreren. Wij willen niet dat het bos gekapt wordt voor een autofabriek. En wij hebben een recht op demonstratie. En de rechter ging daar voor een deel in mee en zei... Eh, we hebben nu een situatie in Rusland en zei het recht op vrije meningsuiting en het recht op demonstratie is ontzettend belangrijk. De activisten hadden dus gewoon door mogen demonstreren, demonstreren maar dat gebeurde niet. Het Openbaar Ministerie had een boete van 240 euro geëist. De man die vastzit voor de dood van Esme van 14 zegt dat hij haar per ongeluk heeft gedood tijdens een stoeipartij. De verdachte van 32 was haar turnleraar en had in het geheim een relatie met haar. Het lichaam van het meisje werd op Oudjaarsdag dood in een park in Leiden gevonden. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van eten het hoogst in 32 jaar volgens de VN. Vooral granen worden duurder. Oekraïne is de graanschuur van Europa. En ook plantaardige olie stijgt flink in prijs, bijna 25 procent. En een gate in Schiedam in Zuid-Holland. In een wijk ligt de stoep, ondanks alle waarschuwingsbriefjes, vol drollen. Je kan nergens fatsoenlijk lopen zonder drie... Als je vijf stappen loopt, zeg ik wel, dan loop je drie stappen in de, in de Nou, ik, ik erg me daaraan. Mijn buurman was er zelfs na zoveel waarschuwingen zo klaar mee dat hij ingreep. Toen heb ik een stuk of tien van die bolussen gepakt op een stukje karton met oude handschoen. Hup, door de brievenbus. En, de deur die heb ik ook helemaal even staan te, staan te bewerken met, eh, ja, met poep. Ze is er toen de tijd en tijd niet meer geweest met die honden dus. Het heb wel gewerkt. Maar het probleem is toch nog niet opgelost. Deze vrouw weet de oplossing wel. Ja, gewoon opruimen. U kunt het ook, dan kan de rest het ook. Tuurlijk. Ogen dicht en uh, eh, pakken die op. <laughs> heb ik het weer nog. In het zuiden is het bewolkt, kan er wat regen vallen. In het noorden is veel zon, het is 9 graden. Morgen overal kans op een bui, soms wintersbuitje.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 Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof van met alle respect Ik altijd niet man, en ook nog als dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo perfect zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?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 Don't be smart when you do to me. Oh no no no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. MLM, follow my my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular Text me to tota the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. What it feel like, what it feel like Like I know I see beat for real life, for real life In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you will never ever let me go, dancing Kiss me to the cellular, kiss me to the phone Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love Kiss me to the cellular hoping we could still Op Het moment is daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij loop. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, door dit nog maar er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog.